het NOS nieuws van 2 uur. De opkopingszaak rond de aanbesteding van politie- en legerauto's... willen dat oud-defensieministers komen getuigen. Tijdens de regiezitting zeiden de advocaten van de verdachten... dat ze de oud-ministers Hillen, Kamp en Van Middelkoop willen oproepen. In de zaak staan vier medewerkers van Defensie en twee politieambtenaren terecht voor het aannemen van steekpenningen. Ze kregen onder meer korting op hun leaseauto's en op onderhoud. Auto-importeur PON heeft eerder al voor 12 miljoen euro strafvervolging afgekocht. De zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld en de rechtbank neemt ook nog geen besluit over het horen van de oud-ministers. Op het Griekse eiland Lesbos is de noodtoestand uitgeroepen na de aardbeving van gisteren. Door de schok van 6,3 zijn in 12 dorpen aan de zuidkant van het eiland huizen beschadigd. Meer dan 800 mensen zijn dakloos. Veel oudere mensen zijn ondergebracht bij familie of overnachten in tenten van het Griekse leger. Bij de schok op Lesbos viel zeker één dode. In Velp, ten oosten van Arnhem, zijn enkele straten glad geworden door frituurvet. Een aantal fietsers is onderuit gegaan, meldt Omroep Gelderland. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie denkt dat een bestelwagen ongeveer 100 liter vet verloren heeft. De brandweer van Velp is bezig de straten weer schoon te spuiten. Stervoetballer Ronaldo van Real Madrid wordt officieel verdacht van belastingfraude. De Spaanse officier van justitie heeft een aanklacht tegen hem ingediend. Ronaldo zou de belastingen voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. Vorig jaar werd sterspeler Lionel Messi in Spanje wegens belastingontduiking veroordeeld tot 21 maanden cel. Hij hoefde die straf niet uit te zitten. Het weer, zon en vooral aan landinwaarts stapelwolken. wordt 17 tot 22 graden. Morgen vrij zonnig, 22 tot 26 graden en donderdag nog warmer.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 Hundred bottles in the club, real one room. Girl, you gotta keep up with her boss move. King of the jungle, tycoon. Everybody faking that's a cartoon. We just wanna party with that in the war room. Do you want some?